Kees Rood met het NOS-journaal. FBI-directeur Comey is ontslagen omdat hij volgens president Trump zijn werk niet goed deed. Trump zei dat tegen journalisten in het Witte Huis. Het ontslag heeft volgens hem niets te maken met het onderzoek dat Comey deed... naar de banden tussen zijn campagneteam en Rusland. De democraten in het parlement vergelijken de situatie met 1973... toen president Nixon de aanklager ontsloeg die onderzoek deed naar het Watergate-schandaal. De Turkse president Erdogan vindt dat de VS de voorgenomen levering van zware wapens aan de Koerden in Syrië moet terugdraaien. Op een persconferentie zei hij, dat, zei hij te hopen dat het besluit is ingetrokken als hij volgende week een bezoek brengt aan het Witte Huis. President Trump heeft tot de levering besloten omdat hij denkt dat de Koerden zo sneller de stad Raqqa kunnen heroveren op IS. Turkije ziet de Koerden als terroristen en is er tegen dat ze bewapend worden. Vijf studenten uit Leiden moeten voor de rechter komen omdat ze vorig jaar een regenboogzebrapad in Leiden met rode verf besmeurden en de Hitlergroet brachten. Het OM wil de mannen vervolgen voor vernieling en discriminatie. Het voorval werd gefilmd door een omstander. De studenten hadden in het kader van hun ontgroening de opdracht gekregen iets te doen waarmee ze in het nieuws zouden komen. Er hebben zich ongekend veel kandidaten gemeld voor het burgemeesterschap van Schiermonnikoog. Volgens RTV Noord willen 69 mensen burgemeester worden op het Waddeneiland. Bij de eerdere sollicitatierondes in 2004 en 2011 melden zich niet meer dan 46 kandidaten. In de rest van het land schrijven meestal maar enkele tientallen mensen een brief. Van de burgemeesterskandidaten voor Schiermonnikoog zijn er 19 vrouw. De meeste sollicitanten zijn tussen de 50 en 60 jaar oud. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het koelt af tot 4 graden. Morgen kan het lokaal 22 graden worden.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 She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's I know she must be kind. dacht om mijn Rijntje mee te nemen. Maar ja, ik vergeet hem iedere keer. Welkom allemaal. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis. We gaan vandaag terug naar de secties deel 2. Met een heleboel muziek, een heleboel aanvragen en een heleboel... Ja. Ook een hoop nieuwe luisteraars trouwens. <laughs> Ja. Ze komen binnen via de Facebookpagina De Plaat en Jouw Verhaal. Welkom allemaal.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 Jammer. Bedankt pa, fijn gevoel de stad. Nou, en daarna een hoop nieuwe luisteraars erbij. ja, Zandvoort. Zandvoort is goed vertegenwoordigd natuurlijk. Omgeving van Zandvoort. Omgeving van Rotterdam. Twente, Friese Veen. Zoals Overveen heb ik hier staan, maar dat is geen Twente. Alle nieuwe luisteraars, eh, welkom en oude natuurlijk ook. En ik neem jullie eh, mee eh, naar 2000, nee, 2525. In the year 2525 Slechts een kleine sprong. If man is still alive If woman can survive, they may fall. Ja, daar komt ie. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. 25, 25. Jawel. to me. Ah! Edwin staat natuurlijk met A War. Jawel, nog steeds actueel. Kijk maar om je heen. Ik heb naast me iemand staan, eh, dat is een, een Leo'tje. Dat is een levensgenieter in opleiding. 19 jaar is die. En ja, ik probeer hem eens bij te brengen.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 Now, my girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true you'll be dead before your time Gotta Get Out of This Place. Jawel. Van Animals gaan we naar de Monkeys. Kleine overstap. Ik krijg de meest vreemde berichten hier. Waar je ook zit, maakt niet uit wat je ook doet. Eén is aan het schilderen in Zandvoort, de ander is in een bad. Ik vind het allemaal prima. You know En eigenlijk, wat doen jullie? I love was only true someone else, but not for me.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 I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. It's a solid face. Now I'm a believer. I'm a believer van de Monkeys. Tijdloos. Nou, ik krijg inderdaad een berichtje van eh, wat de mensen allemaal aan het doen zijn. Sterker dat ze sturen zelfs foto's. Jonas Parson, er zijn foto's die je niet hoeft te sturen. Nee. Even goed bedankt. <laughs> ja, dan gaan we weer. Hit the road, Jack. Don't you I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and dat nou ook? Dat je denkt van, ik, ik hou niet om met beweren. Het gaat gewoon door. Ik was echt een tamboerijnum, jongens. Wie stuurt me erheen? Ja, kijk eens aan. Friese Veen luistert ook. Jongens, we worden groot. wij worden internationaal lokaal. En dat kan natuurlijk. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis. En vanavond gaan wij back to the 60s. When I was a little girl en Tina Turner, River Deep Mountain High. Je hoort het al bij ZFM Zandvoort. Nou, ik zie alweer van berichtjes voorbij komen. Mensen die zeggen van, jij hebt hem gespastschool nodig. Nee, die tamboerijn. We gaan eens eventjes een ander stapje maken, denk ik. the spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the diamond? show. and we're Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk uit de jaren allemaal. Ja, zou zeggen volgende week weer een 60? Nee, nee, nee. Volgende week eh, woensdagavond is er ook geen uitzending. En om dat te compenseren wordt het er eentje dinsdagmiddag. Hè, dus 16 mei. En dan is het uh, eh, Coast Tropical. Maar daarover later meer, jawel. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my Thomas Sweet, The Searchers. En voor mijn vrienden Deventer, Swara Maluku. Slamme dat aan de GFM. Ja, ja, ja, bijna in de rock, hè? Everybody's gonna jump for joy. gonna run to him. Moet toch niet gekker worden dat er in het uh, Spaanse gasthuis nog geluisterd wordt naar ZFM. Mensen, je ligt er voor je rust. <laughs> Speciaal voor jullie, de Outsiders Touch. touch. Yeah, touch your hand by accident. So touch. I didn't intend to touch her, but I touch her hand. Yeah, then she looked at me. Oh, I could see her eyes. But just as I hope, just as I hope they would be. That's a touch, baby. I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. Well, she looks so understanding, try to look so recommending, and she held mine so tight. We didn't speak a word. And I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine. It made me feel so fine. And I. Well, touch. I just touch her hand. Touch. your little hand. Yeah, you look at me, and I could see your eyes. But just as I hope, as I hope they would be. Well, touch. you, but I touch your hand. Well, you are so understanding. I try to look so recommending, man. I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. ja, die Outsiders met Wally Tax. En Vlaardingen hadden het weer goed natuurlijk. <laughs> ik, uh, ik zie net dat er in eh, Atelier Metters... Metters in, eh, in Zandvoort wordt flink geschilderd.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 Come on, baby, light my fire. Try to the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the dat, eh, kan ik ook niks doen, dat gaat vanzelf. <laughs> Tot aan de klok van 9 uur gaan we nog even verder met... Uh, eh, Sugar and Spice. van 9 uur. Zometeen onderbreken wij het even voor het journaal en de mededelingen en daarna ben ik er weer. Marvin hmm. nou, Gaye. Weer die tamboerijn, hè? eventjes een plaspauze inlasten en zo. En dan eh, zijn we na de klok van 9 uur zijn we er weer.